uur. Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Gon wil tanks, gevechtsvliegtuigen en zwaar wapentuig onderbrengen in de Baltische Staten en Oost-Europa. Dat schrijft de New York Times. Het plan moet nog door het Witte Huis en de NAVO worden goedgekeurd. Als dat gebeurt, wordt voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog Amerikaans wapentuig in voormalige Oostbloklanden gestationeerd. Ook zou het een sterk signaal zijn van de NAVO aan de Russische president Poetin dat de NAVO bereid is bondgenoten te beschermen. Automobilisten die eerder vandaag over de Rijnbrug bij Renen zijn gereden... wordt aangeraden hun auto door de wasstraat te halen. Er kunnen mogelijk chemische stoffen op hun auto zitten. Bij een verkeersongeluk op de Rijnbrug afgelopen middag... kwam drugsafval op de weg terecht. Vanwege een botsing van een busje op een ander voertuig... viel een vat met drugsafval op de weg. De brug is daarom in beide richtingen voorlopig afgesloten. Een vrachtschip heeft in de haven van Harlingen een visserskotter uit Urk geramd. Niemand raakte gewond. Sleepboten en de KNRM konden voorkomen dat de boot zonk... en zijn nu bezig om brandstof uit de kotter te pompen... omdat er een gat in de romp was geslagen. De kotter lag volgens de KNRM aangemeerd en er was niemand aan boord. Het is niet duidelijk waardoor het vrachtschip de boot ramde. De KNRM sluit niet uit dat de harde wind bij de aanvaring een rol heeft gespeeld. Hillary Clinton is haar verkiezingscampagne officieel begonnen met een toespraak in New York. Ze beloofde dat ze zich zal inzetten voor de gewone Amerikanen, niet alleen voor de mensen aan de top. Clinton benadrukte dat ze zal vechten voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, voor betere kinderopvang, beter onderwijs en schonere energie. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Met in het noordwesten en noorden soms wat regen.